je gaat die vervloekte barcado. Oh, oh, alle keren scheren verveelt je zo. Maar die al dat piekeren, brengt je de misère, brengt je de misère. Ja, bange bier, denk, het is te kwaad, Oh, bravo, figaro, bravissimo, bravo. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Oh, che mi appossima lì fra vecchio. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Alle dode vis, vis, bang met tante Ka. En mijn ome Christie woont in Amerika, Amerika, Amerika, Amerika, Amerika. Amerika. oude, die nemen wat trouw, feestelijk dood met alle fatsoen. Niet als een dolletje zo verhouden, dan erf ik minstens een half miljoen. Ik rook een afaan in plaats van piraten, koop zeven auto's meteen de chauffeurs. Houd de bankiers allemaal in de gaten, ze krijgen mij niet de kans op de beurs. Wie naar mijn centen kijkt, dan gooi ik mijn stenen. E e e o la donnesca, kan Ik heb een bot met ja, het zal ik eventjes slijpen. Ik ben maar een bjerra, o trolot, lot, lot, lot, lot, lot, lolo. Eerst even het ja, ja, o bij je der, van, van, van, vlees. en maak je niet kwaad, maak je niet kwaad. Melk en water, ik heb liever ranja, spoemen en katsie, liever mijn mondja. Als er een snoep ziet, een vis op karpen, een liggere bloemkool, een warme barbefoil, de bloed maar gewoon, de panja, hoe alle katten met een de oranje, al van eten, zijn nattelen, maar een pijpje zich haar rooien. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, poes, poes, poes, poes, che male, che figaro, figaro, figaro, figaro, figaro. Mijn mes, mijn ik mijn mes? Wat nou, dat nou, zeg, snap je dat nou, wel? laat ik mijn mes? Daar kan ik goed zijn, met mijn pet niet bij. En niemand te deur uit, niemand te deur uit, oh la la ah, hey, een Figaro, een kameraad. hey, een Figaro. Hij oh, wat niet kwaad, Figaro hier, Figaro daar, Figaro zus, Figaro zo. En meneer Saar, zo'n cruzaar, elke kus heet een cadeau. Als jullie opstaan, opstaat, blijf je maar liggen, dan moet je maar weten wat er komt. Sokken kop, sokken verkoop, sokken verkoop, sokken kop. bravo, bravissimo, bravo, bravissimo, bravo, bravissimo. Posten met visio, porta me visio, porta me visio. Doe ik maar na. Posten ze se Avelo, Hengelo, Keuler en Busio. lijkt er wel ruzie op. Posten met Nelio, posten met Nelio, posten met ja. Wat een spektakel maar die muziek, ja. vindt een mirakel.